Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Er is geen volmondige steun voor de 2G-maatregel in de Tweede Kamer... maar het lijkt erop dat er ook geen meerderheid is die het gaat blokkeren. Vanavond tijdens een debat bleek dat alleen regeringspartijen VVD en D66 2G steunen. De 2G-regel houdt in dat op sommige plekken mensen zonder vaccin geen toegang meer krijgen... ook niet na een test. Volgende week zal moeten blijken of het kabinet groen licht krijgt voor de wetswijziging die nodig is om de 2G-regel in te voeren. In de geboortecijfers van dit jaar is een klein corona-effect te zien, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS verwacht dat er dit jaar in totaal zo'n 180.000 kinderen geboren zullen worden, het hoogste aantal sinds 2011. Vooral dertigers kregen vaker een baby. Vrouwen onder de 25 kregen juist minder kinderen. Relatief was de toename van het aantal derde kinderen het grootst. Er is een stijging, maar van een echte babyboom kan nog niet worden gesproken, zegt het CBS. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, net over de grens van Nederland... gaan strengere coronaregels gelden. Mensen die geen prik hebben gehad... mogen vanaf volgende week niet meer naar restaurants, kerstmarkten en voetbalstadions. Noord-Rijn-Westfalen is qua inwonersaantal de grootste deelstaat van Duitsland. In veel andere deelstaten gold de zogenaamde 2G-regel al. En Nederland heeft zich geplaatst voor het WK voetbal van volgend jaar in Qatar. In de beslissende kwalificatiewedstrijd won het Nederlands elftal met 2-0 van Noorwegen. Tot ver in de tweede helft bleef het 0-0. Maar in de laatste 10 minuten scoorden Steven Bergwijn en Memphis Depay. De laatste keer dat Nederland meedeed aan het WK was in 2014.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 Yo por ti por ahí me tiraría. Tiene lo que otra no tenía. Muy diferente a lo que ti me decían. Choque con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Y es que, ¿quién lo diría?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 Que tal aquí Natasha son sonaría? kruip naar buiten voor je wakker wordt. Als de hele wereld slaapt. hele wereld Ik haal mijn fiets heel zachtjes van het slot. Voordat de liefde hier ontvaart. De liefde hier Want ik weet jij bent straks teleurgesteld in mij.